Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. President Poetin heeft zijn veiligheidsdienst opgeroepen... om de Krimbrug beter te beveiligen na de explosie van gisterochtend. De brug is strategisch en symbolisch van groot belang voor Rusland... maar is nu flink beschadigd. Op satellietfoto's is te zien dat een gat in een van de weghelften is geslagen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Volgens Rusland werd de explosie veroorzaakt door een bom in een vrachtauto. De Oekraïense president Zelensky heeft alleen indirect iets over de brug gezegd. Hij zei dat het in Oekraïne zonnig was, maar op de Krim bewolkt. Vandaag gaan Russische duikers de schade aan de brug onderzoeken. Gambia is een onderzoek gestart naar de dood van tientallen kinderen. De afgelopen drie maanden overleden in het West-Afrikaanse land 66 kinderen door acuut nierfalen. Vermoedelijk gebeurde dat na het innemen van hoest- en verkoudheidssiropen uit India. Er zat een te hoog gehalte aan giftige ingrediënten in de siropen. Bij protesten in Iran is opnieuw een tienermeisje gedood. Volgens Amnesty International werd een 16-jarig meisje tijdens een protest... eind september doodgeslagen door de Iraanse veiligheidsdiensten. Het nieuws over haar dood kwam pas vrijdag naar buiten. In Iran wordt al weken gedemonstreerd na de dood van Massa Amini... die overleed nadat ze was opgepakt door de politie omdat haar hoofddoek niet goed zou zitten. In het zuiden van Mexico zijn 57 middelbare scholieren vergiftigd met een onbekende stof. Ze liggen in stabiele toestand in het ziekenhuis. Het is niet bekend wat de oorzaak van de vergiftiging is. Justitie in Mexico zegt dat uit tests blijkt dat de leerlingen geen drugs hebben gebruikt. Ouders vermoeden dat de leerlingen besmet eten of drinken hebben genuttigd. Het weer, de ochtend begint lokaal grijs met wat mist... maar al snel klaart het op en gaat in het hele land de zon schijnen. Met maar weinig wind wordt het vanmiddag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A7 is het wat drukker van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn.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 Tell me, does she love? just to kiss you like the way calling now after so long Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me?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 How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? When the feelings start to show, boy, I really need to know it. How you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? There's no need to reminisce about the past. Obviously, cause that bitch did not last. I know how a get caught up because baby you lose.